Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. Op de Champs-Élysées in Parijs is één agent doodgeschoten en zijn er twee gewond geraakt. De dader zou met zijn auto zijn gestopt bij een politiewagen en toen om zich heen hebben geschoten. Daarna werd hij zelf doodgeschoten door agenten. Er zijn onbevestigde berichten dat er nog een tweede schutter is. De toedracht van de schietpartij is nog onduidelijk. Een Franse tv-zender meldt dat de dader op berichtendienst Telegram had aangekondigd dat hij agenten wilde doden. Het huis van de man zou inmiddels zijn doorzocht. Een deel van de Champs-Élysées is afgesloten. Op het moment van de schietpartij rond 9 uur vanavond waren er nog veel mensen op straat. Winkels zijn meteen na het incident gesloten. Personeel, winkelend publiek en gasten van restaurants worden in groepjes door de politie naar buiten gehaald. Het Parijse OV-bedrijf heeft metrostations in de buurt om veiligheidsredenen gesloten. Meer dan 80.000 schildklierpatiënten hebben klachten gekregen... doordat ze vorig jaar noodgedwongen op een ander medicijn over moesten stappen. Zo waren ze bijvoorbeeld vaker vermoeid. Het middel Tirax was langere tijd niet leverbaar... doordat de fabrikant de productie verplaatste naar een nieuwe fabriek. Sinds vorige week is Tirax weer beschikbaar. Dankzij camera's en parkeerscanners zijn de afgelopen jaren honderden gestolen auto's opgespoord. De overheid en verzekeraars gebruiken bij het opsporen van de voertuigen apparatuur die kentekens kan herkennen. In drie jaar tijd zijn hierdoor bijna 550 gestolen auto's teruggevonden met een gezamenlijke waarde van 3 miljoen euro. De KNVB zet vanaf seizoen 2018-2019 bij alle eredivisiewedstrijden een videoscheidsrechter in. Tot die tijd wordt er volgens de bond veel getest met videoscheids. Zo wordt hij volgend seizoen al bij meer bekerwedstrijden ingezet. Volgens de KNVB kan de FIFA de plannen nog veranderen... als de Wereldvoetbalbond de proef met de videoscheidsrechter stopt. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe... maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 2 tot 9 graden. Morgen wolkenvelden en soms wat zon. In de middag kan er maart een enkele bui vallen. Het wordt zo'n 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1225 uur 2 hier op CFM Zandvoort. Nog een uurtje New Age muziek hier op je eigen lokale radio CFM Zandvoort. We beginnen met modern piano van Gina Lenné. Red Diamonds, zo heet haar nieuwe album. En eens even kijken A Thousand Days Without You. Dat is eh, track 1 van dit album. Nou, we zijn reuze benieuwd. We gaan uh, eens lekker ervoor zitten.